Levi van Eck met het NOS-journaal. De Taliban winnen steeds meer terrein rond belangrijke steden in Afghanistan. Onder meer in Herat, de derde stad van het land, waren hevige gevechten. Vrijdag werd daar nog een VN-basis aangevallen. Door de aanvallen besluiten steeds meer mensen, bedrijven en organisaties de stad te verlaten. Het is onduidelijk hoeveel doden en gewonden er bij de gevechten rond Herat zijn gevallen. Sinds westerse NAVO-landen hun troepen terugtrekken uit Afghanistan... is de Taliban bezig met een opmars in het land. De politie in Utrecht heeft een Syrisch meisje van 11 opgehaald... dat op station Utrecht Centraal was gestrand. Het meisje had een koffer bij zich en liep in haar eentje door het station. Ze was zonder document in Utrecht aangekomen en sprak geen Nederlands of Engels. Een voorbijganger die de taal van het meisje sprak... heeft haar gerustgesteld, waarna ze naar het politiebureau is gebracht. Daar wordt opvang voor het Syrische meisje geregeld. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. In verschillende grote steden in Frankrijk zijn bij elkaar ruim 200.000 mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. De demonstranten zijn tegen de vaccinatieplicht voor zorgpersoneel en de gezondheidspas... waarop staat of iemand recent is gevaccineerd of besmet is geweest. Die pas is vanaf 9 augustus nodig om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld restaurants en winkelcentra. In Suriname zijn vijf verdachten aangehouden in verband met de wapendiefstal... uit het huis van de Surinaamse oud-president Desi Bouterse afgelopen juni. Een van de gearresteerden is een politieagent. Het ging in totaal om 46 wapens, waaronder twee raketwerpers. Het is onduidelijk waarom Bouterse zoveel wapens in zijn huis had liggen. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt en vrijwel droog bij 13 graden. De komende dag begint overwegend zonnig, maar al snel ontstaan er stapelwolken. In de middag vallen vooral landinwaarts stevige buien. Het wordt dan een graad of 20.